uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tropische infectieziekten komen mede door klimaatverandering... steeds vaker voor in regio's met een milder klimaat, dus ook in Europa. Daarvoor waarschuwden wetenschappers op een Europees congres over infectieziekten. Het gaat om ziekten als knokkelkoorts, zandmugziekte en hersenontsteking... die allemaal door muggen en teken worden verspreid. Die vestigen zich steeds meer in Europa door de warmere zomers en mildere winters... De wetenschappers willen dat overheden meer gaan doen aan het in kaart brengen van de leefgebieden van de muggen. De populariteit van het Koningshuis onder jongeren is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarlijkse Koningshuis-enquêtes van onderzoeksbureau Ipsos van de afgelopen jaren. In 2007 was 70% van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar enthousiast over het Koningshuis. Vorig jaar was dat 55 Jongeren noemen het ouderwets en zijn ook kritisch over de kosten. Onder ouderen blijft het enthousiasme over de monarchie onverminderd groot. Tijdens de nationale bijentelling zijn dit weekend ruim 19.000 bijen geteld. Dat is een stuk minder dan vorig jaar toen er 36.000 bijen werden geteld. Volgens de organisatie komt dat door het koude weer... waardoor veel soorten zich minder lieten zien. De telling is daarom verlengd tot en met aankomende vrijdag. De meest getelde bij was de honingbij. Met de bijentelling wordt bijgehouden hoe het gaat met de ruim 300 bijensoorten die in Nederland voorkomen. De helft daarvan is bedreigd. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. Op de finish van de wielerbaan van Roubaix klopte hij Niels Polit. Gilbert's landgenoot Yves Lampaard werd derde. Beste Nederlander was Mike Teunissen op de zevende plaats.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Twee nieuwe werkjes. We gaan eens eh, ruim achter de piano zitten met de heren, even kijken, Stefan Wallach en David Nevu. En eh, Stefan die maakte het album Chapters, ehm, solo piano en... David ook trouwens. In de soft Light of Grace. Dat zijn de twee werkjes. De nieuwe werkjes eh, voor dit uur van Peaceful Radio. Volgend uur hebben we natuurlijk ook eh, twee nieuwe werkjes. Ik wens je veel luisterplezier. Meer info via peacefulradio.info.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 Tonight you cannot miss today. What's a good day? Vicente Avilla. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavilla.com. Ankuta Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Mm-hmm. William Ogmanson, and you're listening to Peaceful Radio.